uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Beverwijk. Er was een melding binnengekomen over geluidsoverlast. Op het feest aan de Kanaalweg waren 60 tot 80 mensen aanwezig. De DJ probeerde er met zijn auto en zijn apparatuur vandoor te gaan... maar de politie hield hem tegen en heeft alles in beslag genomen. De man van 33 uit Haarlem is aangehouden... ook voor rijden onder invloed en drugsbezit. Andere bezoekers van het feest in Beverwijk vertrokken zonder problemen. Inwoners van Engeland die een bevel tot thuisisolatie negeren... riskeren vanaf volgende week maandag een boete van 1000 pond. De maatregel geldt zowel voor mensen die positief zijn getest... als voor mensen die contact hebben gehad met iemand die besmet is. Bij herhaling kan de boete oplopen tot 10.000 pond. Tot nu toe kende Engeland geen quarantaineplicht, alleen een advies. Net als in Nederland loopt het aantal coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk op. Gisteren werden er ruim 4400 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal in maanden. Nog niet alle bewoners van een flat in Amsterdam-West kunnen vandaag terug naar huis. Een grote kringloopwinkel naast de flat aan de Posjesweg werd vannacht in de as gelegd. De bewoners werden opgevangen in een hotel. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de flat. Maar vijf woningen raakten toch beschadigd en zijn nu onbewoonbaar. De overige bewoners van de flat kunnen vandaag wel terug naar huis. Amerika eist dat landen zich weer gaan houden aan de VN-sancties die golden voor Iran. Onder meer omdat Iran weer uranium is gaan verrijken. Ook willen de Amerikanen dat het VN-wapenembargo tegen Iran, dat volgende maand afloopt, wordt verlengd. Anders komt de VS met eigen maatregelen tegen landen die zaken doen met Iran. Rusland en Europese landen zeggen dat de VS geen recht van spreken heeft... omdat president Trump in 2018 uit het atoomakkoord met Iran is gestapt. Het weer, volop zon. In het zuiden eerst nog wat sluierbewolking door 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N200 Haarlem richting Zandvoort staat tussen Bloemendaal en Zandvoort een file met drie kwartier vertraging.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 And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. day. for paying your bills. So take a deep breath and throw away the pills, cause it's a good day. goedemorgen luisteraars op deze fraaie zondagochtend. Eh, welkom bij ZFM Jazz eh, samenstelling presentatie AUCO B. Ja, terug van weg geweest zou ik maar zeggen. een knieoperatie gehad die toch wat langer duurde dan ingeschat. Maar goed, ik zit er weer en eh, ik ben gepland weer hele mooie muziek te gaan draaien. Op het grensvlak tussen easy listening en eh, jazzmuziek. Eh, ja, wat, waar kan je beter mee beginnen dan met zo'n fraaie nummer It's a Good Day. En dat werd natuurlijk gezongen door Peggy Lee. Peggy Lee, een zangeres die ja, dit jaar 100 jaar geworden zou zijn. Heb ik me laten informeren. En de gelegenheid daarvan is er een prachtige ja, cd uitgebracht de The Ultimate Peggy Lee. Er staan prachtige nummers op, onder andere deze. Zij is natuurlijk groot geworden bij de Benny Goodman Orchestra. Ja, wat mag je verwachten in dit eh, uur en het volgende uur? Nou, het gaat in ieder geval om natuurlijk eh, mooie muziek. en wat komt er aan bod? Cassandra Wilson, Brian Landrus, eh, eh, George Mare, de Monica, Beardy Bell, Scott Hamilton, Rebecca Bakken, Brian Ferry, George Coleman. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Twee kleine themaatjes. Eerste uur een themaatje regenboog. Ja, met deze zon past dat niet echt. Maar goed, het zit erin. Dus we gaan er gewoon luisteren. Het is vrije muziek. Het, tweede thema is Butterfly in het tweede uur. lang genoeg gekletst. En tussendoor gaan er natuurlijk wat muziekjes over de herfst. Want die staat eh, voor de deur of is inmiddels begonnen. Dat zou ik niet durven zeggen. En wie kan daar beter mee beginnen dan Cassandra Wilson... van de CD Blue Skies. Het prachtige nummer Autumn Nocturne. love. When the heart is sober, it shadows bright October's golden child. night of love that we once knew. Each tiny star is but a prayer that when it's full in, love will call. Huber's golden charms, The flaming moon reminds me of the night of cd Blue Skies, eh, Cassandra Wilson. En uh, de, deze cd stamt uit 1988, staat vol met eh, American Standards. wie speelde er erop mee? Ik, Terry Lyne Carrington op de drums, Lonnie Plexico, Bas en Mulcrew Miller op de piano. Prachtige muziek. 1988. Maar de bedoeling van dit programma is dat we ook steeds eh, nieuwe muziek eh, laten horen. Dus ook cd's uit 2020 komen aan bod. En ik vond daar een hele mooie tussen van Brian Landrus. Een uh, bariton saxspeler, rietblazer. En die heeft een prachtige cd gemaakt voor Now. En daar staan de bekende nummers op Ruby, My Dear. En op de piano hoor je Fred En even kijken waar ik hem heb hier. Ruby, My Dear. Landrus is echt een multi-reed specialist. Ik zie net wat hij allemaal speelt. Hij speelt, even kijken hoor, eh, fluit, altfluit, uh, eh, eh, bariton sax, basklarinet. Ja, in dit nummer was het natuurlijk een uh, bariton sax. Een mooie cd, splinternieuw, voor uh, now. Brian Landrus. een jongen die op heel veel cd's van andere muzikanten heeft meegespeeld is Grégoire Marais een uh, eh, mondharmonica speler. En die heeft onlangs als eh, leider zelf een cd uitgebracht. Dat deed hij samen met eh, Roman Colin, een synthesizerspeler, en Bill Frissel. Die kennen we natuurlijk van de gitaar. Aardige cd geworden, met mooie muziek. Hele bekende nummers staat erop. Onder andere kwam ik deze tegen. en die kennen we allemaal natuurlijk van Dire Straits. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Gregor Mare, Hier komt hij. Brothers in Arms. mooie muziek op de mondharmonica. We zitten wel aan het rustig hoekje vanochtend eh, met de muziek. Maar goed, dat past uitstekend bij de zondag. En wie ook bij de zondag past is een Noorse zangeres. Er zijn veel eh, Noorse jazzzangeressen. En ik heb gekozen voor een bandje dat heet Beady Bell. Bestaat uit twee mensen. En eh, die, daar staat een prachtig nummer wat, wat weer uitstekend bij deze maand past. Want het is getiteld September. En luister naar deze stem, want dat is een stem die je niet gauw vergeet, zou ik bijna zeggen. Zo prachtig, Beady Bell, September. Tonight There must be people who are getting what they want I let my oars fall into the water night is so still that I forget to breathe. The dark air is getting cold and birds are. tonight Bell. Eh, in 1999 vroeg uh, Burger Wesseltoft eh, haar... dat is een bekende pianist, de jazzpianist uit... volgens mij die kant uit Scandinavië... haar om opnames te maken voor, het, voor een jazzlabel. En dat is een prachtige cd geworden. Die, ja, die iedereen van harte kan aanbevelen. zijn allemaal hele fraaie nummers. Onder andere dit nummertje September. wie ook iets over september gedaan heeft... is iemand die we goed kennen in onze regio, Scott Hamilton. Maybe September. Scott Hamilton. Dus even kijken of ik die zo gauw kan pakken. Scott Hamilton. Scott Hamilton. dit komt van een cd Scott Hamilton Plays Ballads. En dat is een cd uit 19, 1908, eh, eh, even kijken, 1989. Wie speelde erop mee? Pianist John Boeg, uh, eh, gitarist Chris Flory... bassist Phil Fenneken en drummer Chuck Ricks. Nou, Scott Hamilton is natuurlijk heel bekend in onze regio. Dus heeft wel een aantal malen in de krocht gestaan. Eh, wie dat niet heeft, dat is Rebecca Bakken. Dat is ook weer een Noorse jazzzangeres. En die heeft wel een mooi lied. Daylight Shorts in Fall. Past ook weer in deze tijd van het jaar. De dagen worden korter. Rebecca Bakken. Eh, de, Roxy Music, die hadden een eh, frontman, Brian Ferry. En die Brian Ferry heeft veel jazzachtige, jazz-oude stijl eh, muziek gemaakt. de Jazz Age was een cd die hij uitgebracht heeft. En dat was eigenlijk de filmmuziek bij The Great Gatsby. en, ja, uit de periode ja, interbellum, zou ik maar zeggen, 1920, 1930. En dat is op Netflix draait in de serie Babylon Berlin. En daar heeft hij ook weer een soundtrack bij gemaakt. En van deze soundtrack zal ik iets draaien. Eh, hier wordt trouwens meer op gezongen. Alleen het nummer wat ik nu uitgekozen heb, dat, wordt niet ingezongen. Het nummer heet Limbo. En het is eh, van de eh, CD, moet ik even kijken hoe... Bitter Sweet, dacht ik dat de CD heette. En dat is een CD 2018, eind 2018. En dat nummertje heet Limbo. Brian Ferry. Komt-ie. Brian Ferry, Limbo. mooie muziek toch? Van eh, Brian Ferry. dat lijkt totaal niet meer op de eh, muziek van Roxy Music natuurlijk. Maar anders staat ook niet in het programma passen. Brian Ferry. Uh, Bittersweet heette CD 2018. En dit nummertje heette Limbo. Keren we terug naar de jazz. En dan kom ik terecht bij een hele bekende jazzman. En dat is... George Coleman. En die heeft ooit een cd opgenomen in 1978, 1979 uitgekomen. Amsterdam After Dark. Er staat een leuk nummertje op, Blondie's Walls. fijne cd is dat. Eh, George Coleman. Die speelde natuurlijk ten, tenor. Eh, Hilton Ruiz op de piano. Sam Jones, die kennen we allemaal. Bas en Billy Higgins op de drums. Eh, mooi staaltje van muziek. Pre-bop zou ik zeggen. Post-bop. prachtig. Ehm, dan iets heel anders. Ik, eh, misschien herinner het je nog, maar we hebben in Nederland een periode gehad... dat de regen bleef stromen. En dan denk ik dat het zo'n beetje juni was in die periode. Misschien ook in mei, dat weet ik niet meer precies. Maar dat viel er echt met bakken uit. En in die periode zag je ook heel vaak een mooie regenboog staan. En regenbogen die zijn heel veel in de muziek gebruikt... om mooie muziek over te maken. En op een cd van Janna Hersen en uh, eh, eh, Charnet Moffat. Uh, eh, Janna is gitariste. en Charnet is een basspeler. Die hebben een cd uitgebracht. Round the World 2020. Onlangs uitgekomen. Ik dacht in mei. Er staat een mooi nummer op. En dat ga ik even laten horen. Janna Hersen. Eens even kijken of ik haar zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. We kennen dit nummer allemaal uit eh, de, Muppets. En dat is ook een fantastische uitvoering. Dat vind ik persoonlijk de mooiste uitvoering. Als je eens gelegen hebt, moet je daar eens naar zoeken van The Carpenters. The Rainbow Connection. Maar dit, deze keer in de uitvoering van Janne Hersen en uh, eh, Charlotte uh, eh, Moffat. Die hoor je duidelijk op de bas mee bassen. Why are there so many songs? about rainbows and what's on the other side. Rainbows are visions and only illusions, and rainbows have nothing to hide. So it's been said and sung say they believe it. I know they're wrong, wait and see. One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. said that any wish could be heard and be answered when wished on the evening star. Somebody thought of that, and someone believed it, and look where it took us this far. What's so amazing? keeps us stargazing. What do we hope we may find? One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dream. amazing that keeps us stargazing. What do we hope we may find? One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dream think that it's probably magic. Rihanna Hersen en uh, eh, Charlotte Moffat. In twee uur draai ik iets van eh, een solo-cd van Charlotte Moffat als bassist. Eh, en ik kwam ook weer eens tegen bij het opruimen van de kast... een cd van het Orkest. En dat hadden ze samengemaakt met Raoul Midon. en Vince Mendoza heeft daar de, zeg maar, de arrangementen voor geschreven... en heeft ook gedirigeerd. En dat is een cd die heet If You Really Want. En daar staat een prachtig nummer op, ook weer over een rainbow. Ride on a Rainbow kan je je voorstellen, zo'n mooie boog. Ride on the Rainbow, Raoul Midon. Put all your money on the table, take off your shiny new shoes. Let's make believe that it's midnight and we got nothing to lose. You bring a bottle of sunshine, I'll bring a bottle of rain. If we can mix them up just right, we'll catch a ride on a rainbow. on the border where you can be what you dream. Dreaming is truth out of order where you can ride. Cause when you open Raoul Midon en het eh, prachtig nummer, Ride on a Rainbow. Zeer de moeite waard. cd'tje uit 2018. Eh, dan duiken we even in de oude eh, dingetjes. En dan kom ik bij Astrid Gilberto. Die kennen we ook allemaal. Toch al een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. Look to the Rainbow. Astrid Gilberto. Ja, ik stop hem eventjes, want ik zie dat het tegen de klok van 11 eh, gaat. Dus we hebben niet zoveel tijd meer. Ik zou twee uur er zeker bij blijven. Het thema is dan Butterfly. Een aantal muziekjes over Butterfly. Eh, eh, Benny Goodman, Pink Martini, Rembrandt Frerichs trio. en ook de nieuwe cd van Erik Ineke, Jazz Express... over de muziek van Charlie Parker. Zeer de moeite waard. Dus ik zou zeggen, tot na de klok van 11 uur.